Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS en Groot-Brittannië hebben vannacht doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt... om een einde te maken aan de aanvallen van de Houthis op schepen in de Rode Zee. Ook Nederland leverde een bijdrage door een stafofficier beschikbaar te stellen. Vanaf marineschepen en met vliegtuigen werden verschillende doelen in Jemen aangevallen. Onder meer in de hoofdstad Sanaa. Zo zouden opslagplaatsen voor drones onder vuur zijn genomen. Volgens een Amerikaanse functionaris hebben de Houthis nu veel minder mogelijkheden om nog schepen aan te vallen. Een hoge Houthi-functionaris spreekt van flagrante agressie... waarvoor de Amerikanen en de Britten een hoge prijs zullen betalen. In Brabant en Limburg geldt nog altijd code oranje vanwege gladheid. Dat duurt tot 10 uur vanochtend. Voor Gelderland en Overijssel is die waarschuwing niet meer van kracht. Wel geldt daar nog altijd code geel. Net als in de noordelijke provincies Flevoland en Utrecht. Gisteravond leidde de gladheid tot tal van ongelukken. In Zelhem kwam bij een botsing een automobilist om het leven. In het ziekenhuis in Enschede kwam de spoedeisende hulp helemaal vol te zitten... door valpartijen op gladde stoepen... waarbij mensen botbreuken en hoofdletsel opliepen. In Suriname heeft de partij van oud-president Bouterse, de NDP... aanhangers opgeroepen zich te verzamelen bij zijn huis. Hij moet zich vandaag melden bij de gevangenis in Paramaribo. Bouterse is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de decembermoorden in 1982. Of hij bij de gevangenis komt opdagen is onzeker. Het is niet bekend waar hij zit. De regering heeft veiligheidsmaatregelen genomen om de rust in het land te bewaren. Het weer. Landinwaarts kans op gladheid. In het noorden en oosten kan ook mist ontstaan.